Het is 12 uur geweest. Vrienden, vriendinnen, welkom. Welkom bij een nieuwe editie van De Freaknacht. Waarin we nog steeds bezig zijn met Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden toen bracht Rolling Stone Magazine de lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Jullie hoorden op 134 Wilson Pickett en In the Midnight Hour. En we gaan meteen door met eh, nummer 133. Daar staat de volgende band. The Who. De wie? De Who. Vijf keer staan zij in de lijst. Tommy was hun eh, meest succesvolle album. En daarna eigenlijk het album wat erna kwam twee jaar later, uit 1971. Who's Next? Het was een vijfde plaats. Baba O'Reilly stond er onder andere op. Behind Blue Eyes. Maar ook deze. Won't Get Full Again. De Who op nummer 133. Goeienacht. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand in a graveyard mine, just 22 and I don't mind dying love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, used a rattlesnake whip. Take it easy, Ollie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? alley, ice wagon flew. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, Ooh, we bo, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Nummer 132 in de lijst. Een van eh, de pioniers van de rock and roll, dus die hoort er uiteraard in. Uh, Who Do You Love, Bo Diddley op 132, daarvoor 133 The Who and Won't Get Fooled Again. The Rolling Stones Magazine's 500 Greatest Songs of All Time waar je naar luistert. En ehm, ja, we gaan richting eh, de nummer 1, maar eerst maar eens richting de nummer 100. U2, de band staat er zes keer in en we komen ze hierna nog twee keer tegen. Dit is een eh, vierde notering die we tegenkomen. With or Without You staat op nummer 131. twist of fate on a bed of nails she makes me wait and I wait without you niet helemaal wat ik net zei, dat ze er zes keer in eh, staan. Ze staan er acht keer in. Maar komen ze hier wel eh, hierna nog twee keer tegen. U2, With or Without You, staat in ieder geval op nummer 131. Ja. tijd voor even overzichtje. Van, eh, even kijken, de nummers 140 tot en met 131. Ja, veel vorige week gehad. Op 140 Led Zeppelin en Kashmir. Op 139 Azar Standing van The Beatles. 138 Sly and the Family Stone, Family Affair. 137 The Beatles en Eleanor Rigby. 136 Your Song, Elton John. En 135 The Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Daar kwamen ze vorige, vorige week eh, vaak tegen, de Beatles. Maar vannacht niet, eh, nee. 134 begonnen we deze uitzending mee. In de Midnight Hour, Wilson Pickett. 133, The Who and Won't Get Fooled Again. 132, Who Do You Love van Bo Diddley. En zojuist gehoord op 131, You Too and With or Without You. Ja, we gaan richting eh, de nummer 1. Maar eerst maar eens eh, richting eh, de nummer 100. We zijn gebleven bij nummertje 130. En op nummer 130, daar staat een van eh, de allereerste hits van deze oude rot. Rod Stewart, Still Going Strong. Komt in 1971, een van zijn allereerste hits. Eh, dus, dubbele A-kant. Maggie May in de lijst. Wake up Maggie, 130 in de lijst is dus voor eh, Rod Stewart en eh, Maggie May. Nou, hij mag eh, wat mij betreft twee keer mee in de lijst. 130, daar staat hij. En we gaan nou naar nummer 129. En op 129, ja, daar staat ook weer een nummer dat we allemaal kennen. Van een Canadese band, Born to be Wild van Steppenwolf. En ik weet niet of jij het weet. Ik, ik wist het heel eerlijk gezegd, wist ik het niet. Maar ehm, oorspronkelijk was Born to be Wild was dat een, eh, een ballad. Ja, zou je misschien niet denken. Werd eh, geschreven door Mars Bonfire, de broer van Steppenwolf drummer Jerry Edmonton. Eh, nou, oorspronkelijk een ballad. Bonfire was eerst lid van de band The Sparrows, die later op zou eh, gaan in eh, Steppenwolf. En alhoewel hij het nummer eerder aanbood aan andere bands, werd het nou ja, voor het eerst opgenomen dus door Steppenwolf in een ja, snellere versie met een ander arrangement. Ehm, er zijn nog ook eh, ja, wat verschillende liedjes die worden ja, beschouwd als de allereerste heavy metal plaat. Ehm, sommige mensen die, eh, of ja, heel veel mensen die gaan eigenlijk voor Black Sabbath met het nummer Black Sabbath. Er zijn ook nummers die zeggen, eh, of mensen die zeggen van nee, dat is You Really Got Me van The Kinks. Maar er zijn ook mensen die dit beschouwen als het allereerste heavy metal nummer. Dat is ja, aangezien deze woorden in de tekst voorkomen. I like smoke and lightning, heavy metal thunder. Ook wel een eh, ja, belangrijk, eh, beetje belangrijk nummer eh, gezien binnen de tegencultuur van de, de, jaren 60. Ook populair onder motorrijders. Dat kwam dan weer omdat het werd gebruikt in de motorfilm Easy Rider uit 1969. Oorspronkelijk wilde producer en acteur Pieter Fonda muziek gebruiken toen van Crosby, Stills Nash. En het werd ja, het nummer uiteindelijk van Steppenwolf gebruikt als placeholder. Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat het ja, eigenlijk goed bij de film paste. In een thuisland, ehm, Canada, of, ja, Canada, daar werd het nummer 1. De Verenigde Staten werd het nummer 2. In Nederland in eerste instantie ehm, niet zo'n heel groot hitje. Nee, het, in eerste instantie kwam het niet verder dan eh, nummer 32 in de top 40. Later in 1973, toen werd het nog een keer een hit. Toen kwam het niet verder dan nummer 16. En in 1990 toen werd het, uh, echt een grote hit in, eh, in Nederland. Toen eh, belandde het op nummer 4. Liedje wat dus elke keer terugkomt. Een soort Little Greenback eigenlijk. Hè? Ja, wordt ook om de zoveel tijd weer gebruikt in de commercial. Wordt het weer een hit. 129 in de lijst. Steppenwolf en Born to be Wild. nummer 128. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance. If you wanna dance with me, don't care to hear him play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano. So I can hear some of that rock. Rampapam. Chuck Berry en eh, rock and roll music. Niks moois dan dat toch. 128. Daarvoor 129 Steppenwolf en Born to be Wild. En van eh, ja, echt die pioniers van de, de rock and roll. Chuck Berry dus. Uh, Bo Diddley al in dit gedraaid. Vorige week ook de allereerste, of in ieder geval een van de allereerste rock and roll hits ooit. Bill Haley en his Rockets, of his comments. Eh, wat was nou ook weer? Dan ben ik even de, de, de kwijt. Eh, wat was het ook weer? is comments inderdaad. Uh, <laughs> we're gonna rock around the clock tonight. en ook de King of Rock and Roll, die komt volgend uur komt hij voorbij. Elvis Presley, met eentje die je minder vaak hoort. Dat is natuurlijk altijd leuk. Ehm, even kijken. Ja, Chuck Berry dus met rock and roll music. Later nog gedaan door The Beatles. En ook nog de Steppenwolf met Born to be Wild. En de Chuck Berry die staat er maar liefst zes keer in, hè, deze lijst. Ook al een van uh, de hoofdleveranciers. Zes keer in de lijst en we komen hierna komen we hem nog drie keer tegen. Ja, heel erg hoog. Hij staat een aantal keer heel erg hoog in deze lijst genoteerd. Nu 127, David Bowie en Changes. Still don't know what I was waiting for. And my was running wild. A dead end streets and every time I thought I God had made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a man. Changes. Turn and face the strange. Changes. It's gonna have to be a different man. sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through changes. Turn and face the strange. changes Don't tell them to grow up uh, out of it. nummer 126. love. 126 in de lijst. Shake, Rattle and Roll. Ja, het werd eh, origineel opgenomen bij, uh, even kijken, ja, Big Joe Turner inderdaad. Ja. maar de meest succesvolle versie die was eigenlijk later voor Bill Haley en his Comets. Maar het is de versie van Big Joe Turner die uiteindelijk de lijst heeft bereikt. 126 in de lijst. Ja, en als je eens gaat kijken... Ehm, ja, ehm, wie dat dan allemaal opgenomen hebben. Eh, Elvis Presley die heeft het eh, nog opgenomen. Maar ook bijvoorbeeld The Beatles, Sam Cooke, eh, Chubby Checker, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, uh, How Lose and the News, Buddy Holly. Echt al die grootheden van toen, die hebben wel eh, dat liedje een keer eh, opgenomen. En ja, dan weet je dat je een goed liedje hebt geschreven, hè? Laat eerlijk zijn. Ehm, we zijn inmiddels bij de bovenste kwart van de lijst. De bovenste 125. Op nummer 125, daar staat een nummer dat is geschreven door niemand minder dan Carole King. Zij eh, bracht niet eh, het liedje voor de allereerste keer uit. Ze schreef dus wel. Deze later wel op haar tweede album uit 1971, eh, Tapestry. Daarin, of daarop staat wel een versie van de DJ. Will You Love Me Tomorrow. Niet de versie die, in de lijst staat, maar ook even een klein stukje. dan hebben we een idee. Zij schreef het, Carol King. Will you, to me, eh, of, eh, will you Love Me Tomorrow? Uh, het is uiteindelijk deze versie die als allereerste opgenomen en uitgebracht werd, die in de lijst staat. 125, The Shirelles, Will You Love Me Tomorrow? nummer 124. Nog steeds een van de allerbeste van de Rolling Stones eh, naar mijn mening. 124. Jumping Jack Flash, daarvoor 125. Carol King die schreef het dus. Maar eh, de versie die als allereerste werd opgenomen en uitgebracht van The Shirelles op nummer 125 eh, in de lijst. Will You Love Me Tomorrow. 123 in de lijst. Met man meteen zo'n geweldig intro al. gebeurt zoveel in... ach, wacht wacht James Brown en It's a Man's Man's World. Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wasn't made nothing, nothing. Not a woman or there. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Cause man make them toys. And after man make everything, everything he can. you know that man makes money to buy from other man? This is a man's world. But it would not be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. James Brown en It's a Man's Man's World op nummer 123. Ik neem je even mee eh, door de geschiedenis van het nummer The House of the Rising Sun. Dat ga ik uh, zo meteen draaien in de meest beroemde versie van eh, The Animals natuurlijk, uit 1974. Nummer 1 belandde dat in de Engelse hitlijsten, maar de Animals hebben het nummer helemaal niet zelf geschreven, als je dat soms dacht. Het nummer is namelijk een traditional, wacht ik pak even muziekje erbij nummer is namelijk een eh, traditional. Een eh, traditioneel volksliedje uit eh, de Verenigde Staten. nummer is ook door nou ja, verschillende artiesten op plaats gezet. Maar ja, die rock'n'roll versie van de Animals die is ongetwijfeld het bekendst. Nummer werd voor het eerst opgenomen. Dat is wel leuk ga ik even ook meteen een stukje van laten horen. Wordt eerst opgenomen door eh, Texas Alexander, is, eh, zo heet eh, de beste man. Uit 1928 komt die allereerste opgenomen versie. Even een klein stukje daarvan laten horen. Dan heet het nummer gewoon The Rising Sun. Gaat zo. Klein stukje. My woman got something just like the rising sun. My woman got something like the rising sun. Voor deze eerste opgenomen dus door eh, Alex Alexander en eh, The Rising Sun, zo heette het toen. Het nummer had eh, oorspronkelijk een blues geluid en werd twaalf uh, jaar na Alex, Alex, of, Texas Alexander opgenomen door Woody Guthrie. Eh, de tekst, althans delen ervan, gaan volgens sommige bronnen terug tot de 18e eeuw. In 1962 coverde Bob Dylan het, eh, huis, van, eh, ja, het huis van de opkomende zon. Maar voor de opname van Dylan waagde ook al Joan Baez en Nina Simone zich aan een volkversie van het nummer. 1960 en 1961 namen zij het op. Bob Dylan die deed het dus ook. Dit is zijn versie van House of the Rising Sun. Heeft inmiddels een andere titel al gekregen. zal even een klein spoelen. It's been the ruin of many poor girls and me. Oh, God, I'm a one. Nou, door de jaren heen is er eh, veel eh, gespeculeerd over de betekenis van het nummer. De tekst gaat waarschijnlijk over iemand die zijn of haar leven vergooit in een gebouw met eh, deze naam. Hierbij kan het dus gaan om een bordeel of een gevangenis. term Rising Sun is vaak gebruikt in Amerikaanse en Engelse volksliederen als linkse verwijzing naar bordelen. Sommige versies van het nummer is het hoofdpersonage een vrouw en een andere een man. Nou, het zijn uiteindelijk de mannen van de Animals die ervoor zorgen dat het grote bekendheid krijgt. In de jaren 60 veranderde de Animals de prostituee in een uh, eh, gokker. De groep die neemt eh, het eh, in, één take op in mei 1964. En ja, een klassieker is geboren. Hè? We kennen hem allemaal. The Animals, hun versie van deze traditional House of the Rising Sun staat op nummer 122 in de lijst. Tot zometeen. of the rising sun.